Dielke Teertstra met het NOS-journaal. De vuurwerkverkoop 100 verkooppunten in het land. Dit jaar wordt naar verwachting opnieuw minder knalvuurwerk verkocht. Mensen kiezen steeds vaker voor siervuurwerk. Babypijltjes en Romeinse kaarsen worden helemaal niet meer aangeboden. Het kabinet heeft die type vuurwerk verboden omdat ze veel letsel veroorzaken. Vooral aan de ogen. De vuurwerkbranche verwacht de komende dagen zo'n 60 miljoen euro om te zetten. Vuurwerk afsteken mag pas op Oudjaarsdag om 6 uur s avonds tot 2 uur de volgende ochtend. De familie van de Amerikaanse jongen van 12 die vorig jaar werd doodgeschoten door de politie... is teleurgesteld dat de betrokken agent vrijuit gaat. Gisteren bepaalde justitie in Cleveland dat de blanke man niet wordt vervolgd... omdat sprake is van een menselijke fout... De agent schoot de zwarte jongen dood omdat hij dacht dat hij een wapen trok. Later bleek het een nepwapen te zijn. Na de uitspraak trokken een aantal demonstranten met foto's van de jongen naar de plaats van de schietpartij. De protesten liepen niet uit de hand. In het gemeentemuseum in Den Haag is komend jaar het schilderij Judith I van Gustav Klimt te zien. Het is een van de bekendste werken van de Oostenrijkse schilder. Directeur Tempel van het museum spreekt van een droom die uitkomt... omdat het erg lastig is om een werk van Klimt naar Nederland te halen. In welke expositie het doek te zien zal zijn is niet bekendgemaakt. Voorman Lemmy van de Britse rockband Motorhead is overleden. Ian Kilmister, zoals hij echt heette, had kanker. Hij stierf thuis in Los Angeles. Lemmy richtte Motorhead op in 1975. Hij was de bassist en de zanger van de band en schreef ook de meeste nummers. Lemmy Kilmister was 70 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt en droog. Later vandaag in het westen kans op wat regen. Het wordt 9 of 10 graden. Morgen blijft de temperatuur hetzelfde. Dan is het droog en zonnig.